10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Turkse politie heeft in de badplaats Antalya drie Russen opgepakt... omdat ze banden met islamitische staat zouden hebben. Na de aanslag in Istanbul gisterochtend is de klopjacht van de Turkse politie... op sympathisanten van IS verder opgevoerd. Bij de aanslag vielen tien doden, onder wie acht Duitsers. Of de opgepakte Russen iets met de aanslag te maken hebben, is onduidelijk. Vliegtickets zijn het afgelopen jaar bijna 5,5% duurder geworden, blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging is opvallend omdat de olieprijs veel lager was dan het jaar daarvoor. Brandstof is een grote kostenpost van luchtvaartmaatschappijen. Reisorganisatie Corendon zegt dat de prijzen niet omlaag gaan omdat luchtvaartmaatschappijen weinig vet op de botten hebben. Bij een zelfmoordaanslag op een Pakistaanse polio-vaccinatiecentrum zijn zeker 14 doden en 20 gewonden gevallen. Het zijn bijna allemaal politieagenten die het medisch personeel in een stad in het westen beschermen. Vaccinatiecentra in Pakistan en Afghanistan zijn volgens de Taliban en andere extremisten een dekmantel voor spionnen. Oud-discuswerpster Ria Stalman is niet langer lid van verdiensten van de Atletiekunie. Vorige week gaf ze toe dat ze tijdens haar sportieve loopbaan doping gebruikte. Haar Nederlands record wordt haar ook ontnomen. Stalman werd olympisch kampioen in 1984 in Los Angeles. De provincie Drenthe is doorgeslagen met het weghalen van lantaarnpalen, vindt Veilig Verkeer Nederland. Nog meer lampen verwijderen is volgens de organisatie onverantwoord. Het wordt te donker in Drenthe. Sinds 2007 heeft de provincie zo'n duizend lantaarnpalen weggehaald... om energie en geld te besparen en lichtoverlast tegen te gaan. Het weer, er trekken buien over het land. Later vandaag wordt het droog en wat zonniger. Het wordt maximaal 7 graden. Morgen weer regenachtig en kouder. Maximaal 3 tot 6 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam bij Badhoevedorp 3.